Michel Koenen met het NOS-journaal. Uit een zwaar bewaakte gevangenis in het noordoosten van Brazilië... zijn meer dan 100 gevangenen ontsnapt. Een groep bewapende mannen blies met explosieven de deur van de gevangenis op... meldt het Franse persbureau AFP. De veiligheidstroepen hebben inmiddels 41 van de 105 ontsnapte gevangenen weer opgepakt. Het is niet duidelijk of de actie voor bijvoorbeeld gevangenen van een specifiek drugskartel was. De kans is aanwezig dat er een nieuwe ontmoeting komt... tussen Kim Jong-un en Donald Trump. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis... heeft Trump weer een brief van de Noord-Koreaanse leider ontvangen... met daarin de vraag om een tweede top. En de brief zou warm en positief zijn. En de voorbereidingen van de nieuwe ontmoeting zouden al bezig zijn. Kim en Trump spraken elkaar drie maanden geleden in Singapore. Ze tekenden toen een intentieverklaring... waarin ze globale, niet bindende afspraken maakten. Een groep Kamerleden van de Eerste en de Tweede Kamer is vandaag in Londen bijgepraat over de Brexit-onderhandelingen. Ze spraken in het Britse parlement, onder meer met de staatssecretaris van Brexit-zaken. Over precies 200 dagen zouden de Britten de EU definitief moeten verlaten, maar de onderhandelingen verlopen nog altijd uiterst moeizaam. En wie een fiets van de zaak heeft, moet daar vanaf 2020 een paar euro per maand voor betalen. Er komt een vast bijtellingspercentage van 7 Volgens bronnen wordt dat op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het kabinet wilde dat de regels voor leasefietsen van de zaak eenvoudiger zouden worden. Dat zou meer forensen op de fiets krijgen. Nou, nu moet er nog een ingewikkelde boekhouding worden bijgehouden... over het aantal privé- en het aantal werkkilometers. Het weer nog bewolkt en de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15.